Zes uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Minister en Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem verwelkomt het akkoord met de Grieken. Ook Griekenland is tevreden over de overeenkomst die gisteravond in Brussel werd bereikt. Dankzij het akkoord is Griekenland de komende vier maanden verzekerd van financiële steun. De Grieken moeten maandag een eerste lijst met hervormingen presenteren. Die wordt beoordeeld door de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF. Dijsselbloem zegt dat er rekening zal worden gehouden met de economische situatie van de Grieken. Hij noemt het akkoord een eerste stap naar herstel van vertrouwen. De 22-jarige Deen, die afgelopen weekend twee mensen doodschoot... en toen zelf door de politie werd doodgeschoten... is gisteravond onder grote belangstelling begraven. Zo'n 500 mensen, vooral jonge mannen... waren naar de islamitische begraafplaats in de voorstad van Kopenhagen gekomen. Volgens een Deense tv-zender waren er ook veel jongeren... die de doden niet kenden. De moordenaar van de Curaçaose politicus Helmen Wiels heeft ook in hoger beroep levenslang gekregen. De 37-jarige Elvis K. is ook schuldig aan twee andere moorden die hij in opdracht pleegde. Twee andere verdachten zijn opnieuw vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Liberia heft de avondklok op nu de ebola-epidemie onder controle is. Vanaf morgen mogen mensen s'avonds en s'nachts weer op straat komen. Eerder deze week gingen de scholen in het land na een half jaar weer open. De avondklok werd op 20 augustus ingesteld. Liberia was het centrum van de ebola-epidemie in West-Afrika. In de regio zijn meer dan 9000 mensen aan de ziekte gestorven. In Erp in Noord-Brabant zijn gisteravond drie doden gevallen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Een auto met vier inzittenden reed tegen een boom. De vierde inzittende is zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de Gemertse dijk, de N616. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Het weer. Er vallen vandaag geregeld buien, soms met hagel, natte sneeuw of onweer. In de loop van de dag breekt de zon wat vaker door. Het wordt ongeveer 5 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen is het langer droog en wordt het met meer zon 7. Dit was het NOS Journaal.